NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Maud. PVDA Moorlag kan geloofwaardig blijven functioneren als Tweede Kamerlid. Tot die conclusie komt de partij na onderzoek van een commissie naar zijn handelen. Moorlag was een opspraak gekomen omdat hij als directeur van een sociale werkplaats... arbeidsgehandicapten via een schijnconstructie liet werken. Ze liepen daardoor loon en allerlei regelingen mis. Net als de rechter vorige maand concludeert de commissie dat de constructie niet deugde... Maar de bedoelingen zouden goed zijn geweest en Moorlach zou integer hebben gehandeld. Wel is er kritiek op hoe hij over de kwestie communiceerde. Vijftien mannelijke modellen en voormalige modellen beschuldigen twee topfotografen van seksueel misbruik. Mario Testino en Bruce Weber zouden in de jaren negentig over de schreef zijn gegaan. De modellen klagen over onder meer ongewenste aanrakingen. Weber was betrokken bij reclamecampagnes van onder meer Calvin Klein. Een uitgever heeft de samenwerking met de twee fotografen alvast opgeschort, net als het modeblad Vogue. Testino en Webber spreken de aantijgingen tegen. Testino protesteerde in 2003 koning Willem-Alexander en Maxima. Ook was hij de lievelingsfotograaf van prinses Diana. Bij een zware aardbeving voor de kust van Peru is zeker één dode gevallen. Het slachtoffer raakte bedolven onder vallende stenen van ingestorte huizen. Door de aardbeving met een kracht van 7,1 raakten 65 mensen gewond. Een minister meldde eerder dat in de mijn in de streek 17 mensen werden vermist... maar de autoriteiten hebben dat bericht ingetrokken. In Thailand is een speedboot met Chinese toeristen in brand gevlogen en geëxplodeerd. Zeker de helft van de 31 opvarenden raakte gewond, onder wie de kapitein. Hij heeft zware brandwonden. Het ongeluk gebeurde bij het populaire eiland Koh Phi Phi. De oorzaak van het ongeluk is waarschijnlijk een olielek. Het weer, eerst nog opklaringen, minima rond het vriespunt. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe.